Deze verslaggever van RTV Noord was erbij. Onder de grote luifel op het grasveld liggen zo'n 100 asielzoekers. Ze proberen te slapen, maar ja, echt rustig is het niet. Hier voor me, bij de poort, liggen enkele tientallen asielzoekers in blauwe slaapzakken. Onder hen ook een aantal kinderen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al maanden overvol. Vannacht was een van de drukste nachten. Als je buiten bent geweest, heb je al gemerkt dat het opnieuw hartstikke heet is. Het is de warmste 14 augustus ooit gemeten. Iets voor 12 werd in de beeld de 29 graden aangetikt. Het oude record stond op 28,7 en kwam uit, uit 1973. Op twee golfclubs in het zuiden van Frankrijk is een hole-in-one slaan er even niet bij. Klimaatactivisten hebben als protest de hols met cement gevuld en de greens vernield. De klimaatactivisten zijn boos dat de Franse overheid heeft besloten dat onder meer golfclubs hun gras mogen blijven sproeien, ondanks het watertekort. En het is dus hartstikke warm, ik zei het al. En daar kunnen Luna, Max en Diesel ook last van hebben. Al die trouwe viervoeters lopen zonder slippers of sandalen op asfalt dat enorm heet kan worden. In Amsterdam heeft Annabel daarom een zelfgeknutseld kartonnen bordje bij gloeiend hete rijplaten neergezet. Ik liep hier met mijn hond langs en eh, toen dacht ik, wauw, die eh, platen worden natuurlijk echt super warm. Eh, en ik dacht, ja, heel veel mensen letten eigenlijk gewoon niet op. Natuurlijk als ze gewoon op straat lopen. De dierenambulance is blij met haar actie. En ze hebben ook nog wat tips zodat je een goed baasje kan zijn. Laat je hond vooral niet midden overdag uit, maar bijvoorbeeld s ochtends vroeg. En als dat niet lukt, zoek dan op zijn minst de schaduw op. Het weer, nou ja, veel zon dus, opnieuw warm, temperaturen tot 33 graden. Er komen wel wat meer wolken en op sommige plekken is er vanavond kans op een onweersbui. Morgen een mix van zon en wolken en ietsje koeler, 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op het circuit van Zandvoort op de N200 vanuit Haarlem staat 2 kilometer file. De parkeerplaatsen in Zandvoort zijn allemaal bezet.